Voorzitter van het fonds zou Kenneth Feinberg worden, de advocaat die ook de betalingen regelde aan nabestaanden van de aanslagen op 11 september 2001. Met de oprichting van het fonds komt BP tegemoet aan een eis van president Obama. Die heeft vandaag in het Witte Huis een gesprek gehad met de top van BP. Dat was voor het eerst sinds het olielek in de golf ontstond, twee maanden geleden. Het tienjarige meisje dat zondag ernstig gewond raakte bij een aanrijding in Wildervank bij Veendam is aan haar verwondingen overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Zondag overleed ter plekke ook al een tienjarig meisje. De twee meisjes waren aan het spelen aan één kant van een bruggetje in een woonwijk. En werden aangereden door een automobilist die van de andere kant kwam. De politie onderzoekt nog de precieze toedracht van het ongeluk. In de Tsjechische hoofdstad Praag heeft een tram een kilometer lang onbemand door de straten gereden voertuig ontstond, stond in een stroomloos gedeelte van de remise. Toen de tram naar een ander spoor werd geduwd, waar wel stroom op de bovenleiding stond, begon hij te rijden. De bestuurder was vergeten de elektrische installatie uit te schakelen. Hij ging nog wel op zijn fiets achter de tram aan, maar kon hem niet inhalen. De tram kwam uiteindelijk tot stilstand toen de verkeersleiding de stroom van de bovenleiding haalde. Niemand raakte bij het incident in Praag gewond. Het weer vanavond en vannacht helder en minimaal rond 10 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig een stevige wind en een middagtemperatuur van een graad of 21. In de middag meer bewolking, na morgen wordt het koeler en licht wisselvallig.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 Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. won't do mistake. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. mi piace così.